4 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het ruimen van nertsen op negen fokkerijen gaat vandaag verder en komende week ook. Het gebeurt op last van de minister van Landbouw, omdat sommige dieren besmet zijn met het coronavirus. Gisteren werd met het ruimen begonnen op een bedrijf in Deurne. Alle 1600 dieren daar werden gedood. Het gebeurt door ze in een kist bloot te stellen aan koolmonoxide. Dierenwelzijnsorganisaties probeerden vrijdag te vergeefs het ruimen via de rechter te voorkomen. Zij vinden dat de overheid te weinig oog heeft voor het dierenwelzijn en zij dat besmette dieren ook zouden kunnen worden geïsoleerd van de anderen. Vijf touringcarbedrijven gaan tot 30 passagiers vervoeren... ook als die daardoor minder dan anderhalve meter afstand kunnen houden. De touringcarbranche had een coronaprotocol ingediend... maar daar is geen reactie op gekomen van de overheid, zegt de sector. En die zegt dat hij zich vergeten voelt. De vijf bedrijven volgen daarom de regels voor vliegtuigen en bussen in het openbaar vervoer. Tot 1 juni nemen ze tot 30 mensen mee die allemaal een mondkapje moeten dragen. Na 1 juli willen ze weer met volle bussen rijden, omdat dat in vliegtuigen vanaf dan ook gebeurt. De touringcarbedrijven willen ook meer overheidssteun... vanwege de misgelopen inkomsten door de coronacrisis. En een man uit Alkmaar is vannacht bij een politieachtervolging met een gestolen auto over de kop geslagen. Een agent zag s'nachts in Alkmaar een auto staan die als gestolen was opgegeven. Toen hij op de auto af wilde gaan, reed de bestuurder met hoge snelheid weg. Een aantal politieauto's zette de achtervolging in. Op een kruising verloor de bestuurder de macht over het stuur en vloog over de kop. Hij wist uit de auto te kruipen en ging te voet op de vlucht, schrijft NA Nieuws. Een politiehond vond de man van 41 uiteindelijk in een tuin. Het weer tot slot. Het is wisselend bewolkt. Buien zijn er. Die trekken over van west naar oost. En het is een graad of 16, 17. Morgen is er veel bewolking. Soms wat regen. Temperatuur weer tussen de 15 en de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis.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 Zandvoort. En houd de radio lekker aan op het eh, Zandvoortse geluid. Door de Heatwave en de Boogie Nights. Ja, wat gaan we in het eh, derde uur allemaal doen, Albert-Jan? Nou, eh, we hebben nog vaste items. allereerst natuurlijk om kwart over vier ongeveer. Pit Report en daarbij meer informatie over het debuut van Rinus van Kalmhout afgelopen nacht tijdens de IndyCar-series. En dat is helaas teleurstellend voor hem verlopen. Want de, 19-jarige coureur crashte tijdens de openingsrace in Texas na nog geen 40 van het totaal 200 rondes. Daarover zometeen eh, meer. En natuurlijk ook nog ander nieuws uit de wereld van de Formule 1. Eh, half vijf hebben we het dier van de week. En dit weekend is het uh, Beauty. En ja, liefhebbers, hij komt er dan. Kwart voor vijf, het gedicht van de dag. Ik zou bijna zeggen het gedicht van het jaar. Maar in ieder geval, het gedicht van de dag is vandaag Mijn Beste Vriend. Eh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM met veel muziek. Ja, en het zonnetje schijnt inmiddels. Dus van, eh, van de regen komen we in één keer in toe de zonneschijn. Dat zijn eh, goede berichten zelf op deze zondagmiddag bij CFM. Nogmaals, leuk dat je luistert. Hou de radio aan, hè, want ja, dit derde uur is altijd net even iets specialer dan de andere twee uren. We gaan goede muziek draaien van Bobby Brown en Who Can Play That Game.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 So you can Bobby Brown en Took Play Game. van Zandvoort met een zee van muziek en een golf van informatie op 106.9 FM. En zo En zometeen bij Zandvoort op zondag uiteraard weer eh, de Pit Reports. Met onder meer uh, nieuws over van uh, Kamphout en verder alle onderwerpen die de afgelopen week weer hebben plaatsgevonden. Maar eerst gaan we nog even wat reggae draaien van Bob Marley voor je. one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love. Hear the children crying. One heart. Saying, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying. a Gideon. So when the man comes, there will be no no doom. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Lekker op de zondagmiddag reggae, Bob Marley en de Wailers. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en eh, ik kan het me zomaar voorstellen. Wekkertje van Albert Jan stond eh, afgelopen nacht. <laughs> en eh, ja, om natuurlijk even die race van Rinus van Kanthout te bekijken op de sportkanalen. Ja, dus ik deed mijn ogen open en toen waren er nog acht rondjes te gaan. Kijk was Rinus inmiddels eh, uitgevallen. Dan ben je er snel van. <laughs> het debuut van Rinus van Kalmhout, zoals gezegd in de IndyCar-series... is uitgelopen op een teleurstelling. De 19-jarige coureur crashte tijdens de openingsrace in Texas... na nog geen 40 van de totaal 200 ronden. Van Kalmhout, die namens Ed Carpenter Racing uitkomt onder de naam VK kwam in de ronde 38 te hoog uit en verloor de controle over zijn auto. In tegenstelling tot de trainingen hield de eerste Nederlandse Indy-coureur sinds Robert Doornbos... In, dat is in 2009 zijn bolide dit keer wel uit de muur. Tijdens zijn spin over de Texas Motor Speedway... klapte hij echter op mede-rookie Alex Palou. Ik had me duidelijk iets anders voorgesteld van mijn debuut... al dus de teleurgestelde van Kalmhout vlak na zijn uitvalbeurt. Ik moet mijn excuses aanbieden aan het team en hier goed over nadenken en ervan leren. De race in de befaamde Amsterdamse klasse, eh, Amerikaanse klasse... werd uiteindelijk gewonnen door de Australiër Scott Dixon... die ruim 150 ronden aan de leiding reed. Als jongste coureur van het veld was Van Kalmhout vooraf dolblij... dat hij überhaupt kon beginnen, want het was een helse karwei... om terug te keren naar de Verenigde Staten. Het Witte Huis kwam er zelfs aan te passen om Van Kalmhout... die twee weken in quarantaine zat in Mexico, groen licht te geven. Toch beleefde de Nederlander op zaterdag in de bloedhete Fort Worth een valse start. Een snelle crash betekende eh, eerder op de dag al ook een vroegtijdig einde aan zijn vrije training. Juist op de baan waar hij eerder dit jaar al een test had afgewerkt... reed hij in de trainingssessie te laag door de bocht... waarna hij in de muur knalde. Door de forse schade aan zijn auto miste Van Kalmhout de kwalificatie vervolgens helemaal. waardoor eh, hij voor zijn debuutrace vanaf de achterste rij moest starten. De hoofddorper baalde als een stekker en stak de hand in eigen boezem. Achteraan startend was de coureur wel klaar voor het hoofdmaal, eh, hoofdmaal in zijn eigen auto. Met wat onderdelen van de backup auto van het dit weekend niet voor Ed Carpenter rijdende Connor Daly. Hij rukte snel op naar een 15e plaats, maar vlak voor, na de eerste piststop ging het mis. Ik kwam te hoog uit eh, de bocht en verloor de achterkant van mijn auto, legde hij uit om vervolgens op, opnieuw niet naar anderen te wijzen. Ik ben twee keer gecrashed en het was twee keer mijn eigen schuld. Sebastian Vettel is nog geen topkandidaat voor de ploeg van Mercedes... voor volgend seizoen in de Formule 1. Teambaas Toto Wolff van de beste formatie... in de koningsklasse van de autosport... sluit de komst van de viervoudig wereldkampioen niet uit... maar omschrijft hem liever als een outsider. Sebastian is natuurlijk een geweldige persoonlijkheid... met vier wereldkampioenschappen, vertelde Wolf in een videoconferentie. Hij is echt een uitstekende coureur, maar vooralsnog is hij slechts een outsider voor een plekje bij Mercedes. We kijken eerst naar onze eigen ploeg, al dus Toto Wolff. De acht races in de Formule 1 seizoen die tot dusver gepland staan in Europa... zijn voldoende om, om een nieuwe wereldkampioen te bepalen. Volgens de reglementen moeten de GP's zijn verreden op minstens drie continenten in één seizoen... om te spreken van een wereldkampioenschap. Maar die regel is volgens Ross Braun, de directeur van de koningsklasse van de autosport, vanwege de corona coronavirus voorlopig geschrapt. In theorie zorgen de, die acht Europese wedstrijden voor een wereldkampioenschap aldus Bron tegen het vakblad Autosport. Volgens de regels moeten er voor een WK minimaal acht races worden verreden. Dan kijken we even naar de eh, voorlopige kalender. Die begint natuurlijk op 5 juli in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Zet het maar vast in je agenda. Eh, raceliefhebbers, 5 juli, de eerste Formule 1 race in Oostenrijk. 10 over 3? Eh, de tijd staat er nog niet bij. Dan op 12 juli wederom Oostenrijk. Dan volgt op 19 juli Hongarije. 2 augustus twee keer dus Groot-Brittannië. 9 augustus Groot-Brittannië. 16 augustus Spanje. 30 augustus België. En 6 september Italië. En sommige Europese racecircuits hebben van de Formule 1-organisatie compensatie gekregen... voor het wegvallen dit jaar van inkomsten uit recettes door de coronacrisis. De contracten voor de Grand Prix op hun complex zijn met een jaar verlengd. Het gaat om de Grand Prix van Hongarije, België en Spa-Francorchamps en Italië. Het extra contractjaar maakt deel uit van een financiële regeling... voor het organiseren van raceweekenden in de Formule 1... achter gesloten deuren in dit ingekorte seizoen. En tot slot, teambaas Toto Wolf ziet zich nog wel even in de Formule 1-stal van Mercedes blijven. Ik heb het gevoel dat ik nog wel kan bijdragen aan de verdere ontwikkelingen van ons in deze sport, zei de Oostenrijker. Eerst ga ik echter nog heel goed bij mezelf na of ik wel zeker weet dat ik dat ook wil. Het is nog te vroeg voor een beslissing, maar mijn intentie is doorgaan. Onder leiding van de Wolf heerst Mercedes al zes jaar in de Formule 1. Het gaat geweldig, maar ik wil voorkomen dat ik terugval naar goed. Want dat is niet goed genoeg. Ooit komt er een moment dat ik eh, minder ga doen... en dat moment wil ik voor zijn. Dat is waar ik nu heel goed over nadenk. Mijn relatie met iedereen in het team is goed. Daar is het probleem in ieder geval nog niet.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 Dat is de grote hit geworden uiteindelijk eh, hier in Nederland. Nou, zo dadelijk het dier van de week. Hebben we verder nog een berichtje? Nee, eventjes? doe eens maar een gezellig lekker plaatje. gewoon even een gezellig... Oké, dan ga ik een echte lekkere plaat draaien. Kijk, wat dacht je van deze? When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair, and she was gone. She was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said, Give up your right. Now I'm in this cabin where my own true love should be. Albert-Jan en ik eh, hadden het gisteren over deze plaat. Een echte raadje plaatje plaat. Want ja, iedereen kent het nummer wel. Maar wie zingt het? The Boys. Ja, echt waar. En eh, Give Up Your Guns. Eh, dat, is, de, dat is de titel van, van de plaat. Ah, ja, dat, dat weet, toch, dat weet toch iedereen, Albert-Jan? We hadden het gisteren nog over. Ja, inderdaad. Dus, ehm, Beauty. Ja, en ze, stel, ze stelt zichzelf even aan u voor. Hallo, ik ben Beauty, een border collie dame van bijna 10 jaar oud. Helaas ligt mijn baasje in het ziekenhuis en kan zij niet meer voor mij zorgen omdat ze erg ziek is. Ik ben daarom noodgedwongen op zoek naar een nieuwe plek. Naar mensen ben ik een echte knuffelkont. Aandacht is het mooiste wat er is. Samen lekker kroelen op de bank staat hoog op mijn verlanglijstje. Omdat ik al wat ouder ben, houd ik wel van mijn rust. Tegen andere honden kan ik hard blaffen als ze te dichtbij komen... en deze vind ik dan ook echt niet leuk. Ik zoek een huis zonder andere honden met mensen die het niet erg vinden dat ik niet los kan lopen. Aan de riem kan ik, zolang, ik, eh, zolang ze op eh, gepaste afstand blijven, netjes eh, de honden negeren. Alleen thuisblijven ben ik gewend, maar ik, had ik in mijn vorige huis wel een blafband om. Ik ben netjes, zindelijk en ken veel commando's. Ik had in mijn vorige huis een bench en deze stond altijd open... maar ik vond het heerlijk om hierin te liggen. De laatste tijd kwam ik door ziekte van mijn baas alleen nog maar in de tuin... even buiten plassen op straat is voor mij heel spannend... daarom zou ik graag ergens wonen waar dit kan worden opgebouwd vanuit de tuin. Ondanks mijn leeftijd ben ik nog best wel fit. Wel heb ik de laatste tijd veel gegeten en ben ik op een verplicht dieet vind ik een beetje onnodig... maar helaas, eh, dit moet van de dierenarts. Dus rustig aan bewegen en wat minder snoepen... dan komt dit allemaal wel helemaal goed. Zoek jij of u een maatje voor het leven? Dan ben ik op zoek naar jou of naar u. En waar verblijft Beauty? Beauty verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook beauty verdient een thuis. En eh, deze beauty zit inderdaad op eh, jou te wachten daar in het uh, Kennemer Dierenthuis. Keesomstraat 5 in Zandvoort Nieuw-Noord. Hier is Pep Benatar. Never been no fragile flower. I always got too much to say. Never had much luck with love. Cause it's always been my way. But I've been seriously thinking about sipping on a velvet glove. I know it's strange, but my luck's about to change. Cause what we got here is true love. Yeah, yeah. True love, you can't buy it. No. on my mind. This is a permanent condition of the most serious kind. Now let me tell you, baby, that you were sent from up above. de zondagmiddag bij eh, CFM. Als eerste True Love van eh, Pat Benatar. Wat een single, hè, Albert-Jan? Onwijs. Lekker, eh, ja, we hebben lekker meegezongen, inderdaad. lekker genoten in de studio. En wil ik trouwens kijken in de studio? Dat kan via zfm-live.nl. Achter die plaat van Pat Benatar draaien we Ten Sharp en You. We gaan op naar het gedicht van de dag... Maar we doen nog één plaatje. Vind je dat goed? Ik vind het goed. Oké, we gaan nou, terug... ja, erin. ja, echt een gouden ouwe nou hoor, van de Hunters. Give a chance to relax Hang around my surroundings Watching under undersands boundings Couldn't stop myself to ask her in Russia should have known where she's zomer bij ZFM. Je hoorde de Hunters en de Russian Spy en I. Tijd voor het gedicht van de dag. Mijn beste vriend. Het is midden in de nacht. Het is kwart over drie. De kroeg is leeg. Alleen jij en ik. Dit biertje is niet de laatste die ik leeg. Martin ik zal je een verhaal vertellen. Ik denk dat je het wel herkent. Maar we nemen er nog eentje, mijn beste vriend. Ik weet hoe het werkt. Vraag nog één keer een plaatje aan. Ik voel me zo alleen. Doe maar hazes voordat het licht aangaat. Ik zou je, ik zou je zoveel willen vertellen... Maar dat past niet in het rijm. Dat blijft geheim. Je zult het niet geloven, maar in mij leeft een dichter. Al maakt dat mijn gemoed niet lichter. En als ik kachel ben, luister je toch niet. Onze problemen zijn de jouwe niet. Zo gaat dat nou. Ik weet het, mijn beste vriend. Je wil sluiten, Bedankt voor het gastheerschap. Ik ga zo naar buiten. Je was weer een luisterend oor. En mijn, mijn problemen houd ik jou niet voor. Nee, mijn problemen draag ik met mij mee. Die zijn voor mij en niet voor in het café. Beste vergalen, jij. Jij spreekt ook alle talen. box die plots zweeg. Het is de hoogste tijd, wordt er geroepen uit de hoek. De bonen liggen klaar. Ach, mag ik vanavond poffen, vraagt een mannenstem. Betaal jij morgen maar. Het is tijd, de hoogste tijd. U wordt bedankt voor iedere avondgezelligheid. Dag mevrouw, hele dag meneer. U komt hier toch weer. Het is tijd. Dus het is niet de bedoeling dat we ineens eh, de Polonaise gaan doen hè, door het café. Wel eh, uiteraard eh, de regels in acht nemen en de anderhalve meter ook in de horeca. De hoogste tijd, het laatste rondje, dat was de single van André Hazes. Nou, we gaan nog eventjes naar het café toe, Albert Ja, we zijn er nou toch, hè, dus waarom ook niet? Eh, straks ook van eh, Martin van Galen. In ieder geval goede zaak dat de horeca weer eh, open mag. Weliswaar met de nodige beperkingen nog. Maar ja, het is, weer mogelijk om een cafeetje of een restaurant te bezoeken, Albert-Jan. Klopt, ook bij, ook restaurants. zoals vorige week hadden we de Meerpaal aan de telefoon. ja, ook zo'n registratiesysteem en... dat is allemaal voor het geval dat. Dus ja, voorkomen is beter dan genezen. Zo is dat. Dus. dus, en we moeten verder eh, kijken hoe het gaat natuurlijk Maar in ieder geval, eh, we kunnen weer een tapje nuttigen. Zo is dat, Albert-Jan. Ja, Wijze woorden weer. Je hebt 3,5 maand geen bier gehad. <laughs> nee. Ik drink alleen maar uit de tap. Ja, oké. Dus. Ja. ja, nee, bier niet, hè, maar... Nee, klopt. Ja. Ook goed. <laughs> Ook goed. Albert-Jan, het zit er alweer op. Het zit er alweer op. Ja. Volgende week zijn we er weer. Ja, zometeen hebben we om uh, eh, 6 uur onze collega's. Ja, van Zandvoort. ZFM pakt uit. En dat is eh, ja, eh, heerlijke muziek voor de wat jongeren. Ja, een be ons, beetje de moderne, de moderne plaatjes. tussendoor. Hartstikke leuk programma. En eh, nou, wij zijn volgende week zaterdag om twee uur weer present. Zo is het. En zondag ook weer om uh, twee uur. Werden dat dan mooi weer is? Ja, het is nu al. Nu schijnt de zon al. Nu is het dus, mooi weer. Helemaal goed. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Fijne, fijne werkweek. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you made.